mooi, mooi, mooi was, echt niet gewoon. Iedereen riep, jipper de Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo waar, waar, waar, de gedroomd. Ik werd met k, k, k, k, doos stroom. Iedereen zei, hou je van mij. Waar met maar heerlijk gedroomd. Eens in het jaar, dan droom je zo raar, dat je het niet een zoen op je wang. Iedereen wil met je mee. Bij het ontwaken bedenk je beschroomd. Niemand vertellen wat ik heb gedaan. My. mij.